4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Politici in Den Haag hebben verdrietig gereageerd op het nieuws van de dood van oud-minister Ella Vogelaar. Premier Rutte noemt haar een echte sociaaldemocrate met stevige principes en een groot hart voor de zwakkeren in de samenleving. Volgens pva leider Lodewijk Asscher was Vogelaar een ijzersterke en betrokken vrouw met een groot hart voor anderen. Vogelaar was minister in het vierde kabinet Balkenende en de naamgever van de Vogelaarwijken, 40 probleembuurten in het land. Vogelaar reed al, leed al geruime tijd aan depressies... en heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt. Ze is 69 jaar geworden. Werkgevers staan niet te springen om mensen met een arbeidsbeperking of ouderen in dienst te nemen. Het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat werkgevers wel zeggen dat ze een inclusief personeelsbeleid voorstaan. Maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Als reden noemen bedrijven dat ze geen werk hebben voor mensen met een beperking of dat ze ze niet goed genoeg kunnen begeleiden. Uit het onderzoek blijkt ook dat werkgevers niet weten dat er regelingen zijn die het financieel aantrekkelijker maken om een gehandicapte in dienst te nemen. Het Witte Huis weigert mee te werken aan een onderzoek van het Amerikaanse congres... naar een mogelijke afzettingsprocedure tegen president Trump. Volgens de advocaten van Trump is het onderzoek ongrondwettig en dus illegaal. Door de weigering loopt de spanning tussen Trump en de democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden op. Volgens de democraten heeft de president zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik. Door Oekraïne van onder druk te zetten om een onderzoek te doen naar de zoon van de democratische politicus Joe Biden. De ontsnapte politicus, nee, de ontsnapte TBS'er Ronald van Zwam eist dat twee medewerkers van de Nijmeegse pompenkliniek ontslag nemen. Zolang dat niet gebeurt, blijft hij ondergedoken, meldt Omroep Gelderland. Op basis van een mailwisseling met de man. Volgens hem zijn er misstanden bij de kliniek. Hij zou nauwelijks therapie krijgen en voelt zich naar eigen zeggen bedonderd door het personeel. De pompenkliniek wil niet ingaan op zijn eis. Van Zwam kreeg TBS vanwege zedenmisdrijven. Het weer, vannacht klaart het op en koelt het af naar 9 graden. Morgen wisselvallig met zon, maar ook buien. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Mag het licht Reclameverlichting, s'nachts oh. nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen in het donker.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 We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. the world 24 hours a day.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 Well, I hate to leave you back. If you need me, I'll be there. ZFM. weer naar buiten, dus ik ga gelijk. Pata, chaka, iets te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Niet uit. Outfit belakka, iets te weinig money in mijn zakken.